Ze geven de overheid de schuld van hun ellende, staat in de krant Trouw. Jeugdwerkers merken ook dat meer jongeren zich bezighouden met complottheorieën en radicale ideeën. Social media speelt volgens hen een grote rol hierin. Mensen in Arnhem die een been breken of iets anders... kunnen weer terecht in het Rijnstatenziekenhuis. De spoedeisende hulp was urenlang gesloten. Deze verslaggever van Radio Gelderland weet waarom. Er was een eh, waterleiding gesprongen ehm, op de verdieping... waar ook eh, operatiekamers waren. Die kwamen ook deels eh, blank te staan. Het water sijpelde naar beneden door naar de spoedeisende hulp. Dus die moest per direct dicht. Maar het lek is verholpen en inmiddels is de boel dus weer open. Het Rode Kruis is bang dat we een rampjaar voor de boeg hebben. Door klimaatverandering en opwarmend zeewater door El Niño... houden ze bij de hulporganisatie rekening met cyclonen, overstromingen en gevaarlijke hitte. Ook landen in Europa zullen worden geraakt, zegt het Rode Kruis tegen nu.nl. En het zijn drukke tijden voor bergingsbedrijven. Ze hebben hun handen vol aan auto's die stil komen te staan langs de kant van de weg, zegt deze berger in Groningen. Normaal hadden wij op dagen drie, vier meldingen. En we hebben nu al uitschieters dat je soms wel eh, gewoon uh, ja, acht tot veertien keer op een dag weg moet. Dat zijn niet alleen niet per geval op de snelweg, maar ook per geval in, eh, in de dorpen en bij de mensen thuis. In de maanden voor de zomer moesten hij en zijn collega's bijna 40.000 keer aan de bak in ons land. En dat is een record. Komt volgens hem doordat nieuwe auto's veel meer storingsgevoel gevoelige elektronica aan boord hebben. Het weer, wolken en zon wisselen lokaal vandaag. Blijft droog en prima temperaturen, 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.